Jobboot met het NOS-journaal. ING wil dit jaar 2008 kreeg tijdens de bankencrisis. ING moet nog 4,5 miljard terugbetalen, 3 miljard steun en een boete van anderhalf miljard. De bank wil onder meer de opbrengsten van de verkoop van ING Direct in de Verenigde Staten gebruiken voor het aflossen van de steun. Nokia schrapt de komende anderhalf jaar wereldwijd nog eens 10.000 arbeidsplaatsen. Dat heeft de Finse fabrikant van mobiele telefoontjes vanochtend bekendgemaakt. Nokia was jarenlang wereldwijd marktleider. Het concern miste de afgelopen jaren de slag op het terrein van de smartphones. Oud-wielrenner Lance Armstrong wijst nieuwe dopingbeschuldigingen van het Amerikaanse antidopingbureau fel van de hand. Hij noemt ze op niets gebaseerd en rancuneus. Het bureau beschuldigt Armstrong en zijn voormalige ploegleider van structureel dopinggebruik tijdens het grootste deel van zijn carrière. Als bewezen wordt dat Armstrong doping heeft gebruikt, kan hij zijn zeven toerzeges kwijtraken. Gemiddeld 8 miljoen mensen hebben gisteren thuis gekeken naar de wedstrijd Nederland-Duitsland. Zo meldt de stichting Kijkonderzoek. Vlak voor het laatste fluitsignaal werden 8,6 miljoen kijkers geregistreerd. Uiteindelijk hebben meer mensen de wedstrijd gezien. Later worden nog de cijfers bekend van het aantal mensen dat de wedstrijd ergens anders heeft gezien. Bijvoorbeeld in een café. De Duitse politie en justitie hebben vanmorgen een grote actie uitgevoerd tegen radicale salafisten. Op 70 plaatsen in zeven deelstaten viel de politie woningen en moskeeën binnen. Zo'n duizend mensen waren bij de invallen betrokken. Ze zouden vooral op zoek zijn geweest naar bewijsmateriaal dat de basis kan vormen van een verbod van de salafistische groepen. Salafisten zijn fundamentalistische moslims. Het vermoeden bestaat dat ze in Duitsland moslims aanzetten tot geweld en dat ze in contact staan met islamitische terreurnetwerken. Het weer volop zon, alleen in het noordoosten wolkenvelden. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen van Knoop het Raasdorp 2 kilometer. Op de A10, de A10 Noord tussen Knoop het Watergasmeer en de Zeeburgertunnel 2 kilometer.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 Als bloed dat het doet nu het bozen verloren is. Wat is mijn hart. Wat is jouw woord. Als het kil, als het stil als het hart een berekend is. Als het beeld dat je schetst dat me kwetst overtekend is. Wat is jouw woord? Wat is mijn naam? Ben ik iets, ben ik iets? ben ik iemand of niemand meer? Kijk me aan, spreek uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam? Wat is jouw understand internet.